4 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Opnieuw zijn de beveiligers van de Amerikaanse president Obama in opspraak. De Secret Service onderzoekt of twee beveiligers dronken waren... toen ze door een afzetting bij het Witte Huis reden. De twee kwamen van een feestje en reden met zwaailichten door de afzetting. Die was geplaatst vanwege een verdacht pakketje. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met dronken beveiligers van de president. En vorig jaar stapte het hoofd van de beveiligingsdienst op nadat een man met een mes diep het Witte Huis in wist te komen. D66 en de regeringscoalitie zijn het hardgrondig oneens over extra bezuinigingen, bleek in een debat van de landelijke partijleiders bij het tv-programma Pauw. D66-leider Pechtold wil nog tot zo'n anderhalf miljard euro minder uitgeven. PvdA-voorman Samson eist de duidelijkheid over waarop er dan moet worden bezuinigd. VVD-leider Rutte denkt dat extra bezuinigen de herstellende economie schaadt. 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Pax Christi, zeggen dat de VN faalt bij de hulp aan de Syrische bevolking in de burgeroorlog. In een rapport stellen ze dat ondanks internationale hulpafspraken het aantal doden en vluchtelingen alleen maar toeneemt en hulpverleners steeds moeilijker hun werk kunnen doen. In het rapport staat dat er vorig jaar 76.000 burgers zijn omgekomen. In Parijs zijn de Franse topsporters herdacht die maandag omkwamen bij een helikopterongeluk in Argentinië. Familieleden en andere sporters namen samen met de minister van Sport afscheid van de drie. Ze kwamen om het leven tijdens een survivalprogramma van de Franse tv, toen door nog onbekende oorzaak twee helikopters met elkaar botsten. Er vielen in totaal tien slachtoffers bij het ongeluk. Het weer vannacht blijft het vrij helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness. wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and Bimba. Whoa. way you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of your business when Kanye even made him famous.